Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-stad. Ook vanuit Gaza zijn raketten afgevuurd. Over schade of gewonden is nog niets bekend. Premier Netanyahu kondigde gisteravond al aan dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig niet voorbij is. De VN-veiligheidsraad kwam gisteravond opnieuw bij elkaar... maar slaagde er wederom niet in om tot een gezamenlijke verklaring te komen... over het escalerende conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. In Den Haag heeft brand gewoed in een winkel op de begane grond. Vijf bewoners van woningen naast en boven de winkel die moesten naar het ziekenhuis... omdat ze rook hadden ingeademd. De brandweer haalde drie mensen van het dak met een hoogwerker. De bewoners van zeker twee woningen kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. In Brazilië wordt in de strijd tegen corona nu ook het beroemde beeld van Christus ingezet... dat over de stad Rio de Janeiro uitkijkt, met grote schijnwerpers is er op het beeld de tekst Vacina Salva, het vaccin red geprojecteerd. In Brazilië zijn al meer dan 400.000 doden gevallen door corona. De organisatie achter de actie wil dat de overheid haast maakt met het vaccineren. Meer dan 4000 mensen, waaronder bekende artiesten en wetenschappers, hebben zich bij de actie aangesloten. Het doel is om in vier maanden tijd alle Brazilianen te vaccineren. En Lieke Martens heeft met Barcelona de Champions League voor vrouwen gewonnen. De Spaanse club won de finale overtuigend met 4-0 van Chelsea. Martens was bij alle goals betrokken. En de spits is de vierde Nederlandse die de Champions League wint. Het weer nog te trekken buien over het land. De zwaarste die vallen vanmiddag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. Tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe.